De publieke omroepen hebben minister Slop van Media een alternatief mediaplan gestuurd. Ze hebben een gezamenlijke brief geschreven die door het AD is gelezen. Slop wil de uitzendingen van de NPO tot 8 uur s avonds reclame vrijmaken... maar de omroepen zijn bang dat dat te veel geld kost. Daarom stellen ze volgens de krant voor om alleen de kinderprogrammering zonder reclames uit te zenden. Ook stemmen ze in met een verbod op online reclame... waarbij gebruik gemaakt wordt van persoonlijke data. De minister wil dat verbieden omdat hij zich zorgen maakt over de privacy. De politie heeft de identiteit achterhaald van een van de mannen van de trouwstoet in Rotterdam... die betrokken waren bij het neerslaan van een agent. Dat gebeurde vorige week toen de agent mensen in de trouwstoet tot de orde wilde roepen. De man van wie de naam nu bekend is, is niet degene die de klap gaf. Wie dat wel is, wil niemand zeggen. Een rechtbank in Istanbul heeft een vooraanstaand oppositielid veroordeeld tot negen jaar cel. Het gaat om de voorzitter van de partij die de AK-partij van president Erdogan dit jaar versloeg bij de burgemeestersverkiezingen in Istanbul. De vrouw werd veroordeeld voor het verspreiden van terroristische propaganda, belediging van de president en opruiing. Dat zou ze hebben gedaan via Twitter. Zelf zegt ze dat het valt onder de vrijheid van meningsuiting de taxichauffeur heeft vanmiddag het leven van een man gered... bij een spoorwegovergang in Omme. De man uit Oekraïne was met zijn handpike vastkomen te zitten in de rails... terwijl de trein eraan kwam. De taxichauffeur zag dat en trok hem op tijd van het spoor. Een seconde later was de trein er. De man bleef ongedeerd, maar van de rolstoel is niets meer over.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 is de zomer van ZFM. Met, met nu. Zie het.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 塔塔塔塔塔。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 niet uit, niet uit. Outfit belakken, is te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit, nee. elevated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 travel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 smile through every hiccup and every teardrop. It's in the way you take time, come rain or come shine. In the light of the daybreak, in the dark of the night, you don't.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 papagaai. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.